Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump kan de Russische president Poetin mogelijk volgende week persoonlijk ontmoeten. Dat zegt de functionaris van het Witte Huis tegen persbureau AP. De New York Times meldde eerder dat Trump ook met Poetin en Zelensky tegelijk om tafel wil. Trump zei afgelopen avond dat er volgens hem een grote kans is dat ze elkaar zullen ontmoeten. Geen van deze mogelijke ontmoetingen is tot nu toe daadwerkelijk ingepland. Wel sprak de Amerikaanse diplomaat Witkoff afgelopen dag enkele uren met Poetin in Moskou. De natuurbrand in Zuid-Frankrijk is een ramp van ongekende omvang. Dat zegt de Franse premier Bayrou. Met de brand is al meer dan 16.000 hectare verwoest. Het is de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. Meer dan 2000 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden... maar door de droogte, hitte en harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Een vrouw is om het leven gekomen omdat ze ondanks het advies van de overheid haar woning niet wilde verlaten. Nog drie mensen worden vermist. Op een legerbasis in de Amerikaanse staat Georgia zijn vijf militairen gewond geraakt bij een schietpartij. De schutter is opgepakt. Het gaat om een militair, melden de autoriteiten. Waarom die heeft geschoten is nog onbekend. Schietpartijen komen vaker voor in de Verenigde Staten, maar vrijwel nooit op een legerbasis. De vijf militairen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In het zuiden van Ghana is een legerhelikopter neergestort. Alle acht inzittenden kwamen om het leven. Aan boord waren onder meer de Ghanese ministers van Defensie en van Milieu en Wetenschap. Ze waren onderweg naar een bijeenkomst.